Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het probleem met gedrug. Vanochtend verschenen talloze tweets in het Turks met de hashtag Nazi Hollanda. Onder meer op de accounts van Amnesty International, UNICEF en de Donald Duck. Dat is gebeurd door een hack bij het Amsterdamse bedrijf Twitter Counter. Een dienst die statistieken levert aan Twitter-gebruikers. Twitter Counter kan via een speciale sleutel berichten plaatsen op de accounts van 1,6 miljoen gebruikers en daar hebben hackers misbruik van gemaakt. Inmiddels zijn die sleutels weggegooid en is de stroom Turkse berichten opgedroogd. In de Syrische hoofdstad Damascus heeft een zelfmoordterrorist zich opgeblazen in een rechtbank. Daarbij zijn volgens de Syrische staatstelevisie zeker 25 doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Doelwit was het paleis van justitie in de oude stad van Damascus, dichtbij een overdekte markt. Vier dagen geleden was er ook al een bloedige aanslag in de Syrische hoofdstad. Toen kwamen meer dan 70 vooral Sjiïtische pelgrims om het leven. Kraken wordt in België net als in Nederland strafbaar. De regeringspartijen hebben hier een akkoord over bereikt. Het wordt voor huiseigenaren gemakkelijker een klacht in te dienen... als iemand ongewenst hun huis heeft gekraakt discussie kwam in België in een stroomversnelling toen de woning van een familie in Gent enkele weken geleden werd gekraakt. Het gezin was in het buitenland en stond machteloos omdat kraken nu geen misdrijf is. Op de N269 tussen Hilvarenbeek en Tilburg is een vrachtwagen met drugsafval gevonden. Zeker één vat is lek. De wagen is naar een veilige plaats gesleept, vlakbij Beekse Bergen. Door de gevaarlijke situatie die daarbij ontstond, gebeurde er een kopstaartbotsing. De vrachtwagen is geladen met duizenden liters chemische vloeistoffen, afvoerpijpen, isolatiemateriaal en slangen. Het weer, het blijft droog met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Het is 11 tot 15 graden. Morgen meer zon bij maximaal 17 graden. Alleen in het noordwesten is het minder zacht. Vrijdag regen en meer wind. Temperatuur daalt tot rond 10 graden. Dit was ten... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan een file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knoop het Hoevenlaken, drie kilometer na een ongeluk.